Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week woensdag gaat de avondklok niet om 9, maar om 10 uur in. Dit weekend gaat de zomertijd in en blijft het dus langer licht. Minister Grapperhaus verwacht dat er gedoe komt als er dan s'avonds meer mensen op straat zijn. En dat betekent zeker dat we iets wat, niet veel, maar we zullen iets wat van de effectiviteit kwijtraken. Maar dat zou je ook kwijtraken als je hem vasthoudt op 9 uur en je eh, veel meer issues krijgt op de naleving... omdat het nog een stuk licht of schemerend licht is. En daarom gaat de avondklok later in. Dat is waarschijnlijk het enige niet slechte nieuws van de persconferentie vanavond... zegt verslaggever Wilco Boom. En het kabinet verlengt daarom ook het eh, negatief advies voor reizen naar het buitenland tot half mei. De aanstaande meivakantie valt dus ook in die periode. Het is de bedoeling dat we allemaal in eigen land blijven in die meivakantie. We gaan een stuk sneller vaccineren. Volgens het ministerie gaat het tempo de komende tijd omhoog naar zo'n half miljoen prikken per week. Dat kan omdat er minder vaccins op voorraad worden gehouden. Ramkrakers hebben het gemunt op opticiens. Vanochtend was het raken in een winkel in Sittard en de afgelopen maanden waren er door het hele land ramkraken bij opticiens. Volgens de branchevereniging zijn de brillen makkelijk te jatten en levert de buit al snel tienduizenden euro's op. Taart voor nieuwkomers in de Tweede Kamer. Kleine partijen zitten vandaag om tafel met de verkenners om te vertellen hoe zij tegen de formatie van het nieuwe kabinet aankijken. Ook Laurens Dassen van de nieuwe partij Volt. Met welke mededeling gaat u eh, naar binnen? Ehm, nou, in ieder geval dat eh, we hopen op een kabinet wat eh, progressief, duurzaam en ook zeker Europees zal zijn. En voor de nieuwe partijen was er binnen ook nog een kleine verrassing. Taart dus om te vieren dat ze nieuw zijn in de Tweede Kamer. Het weer nog, het is 11 graden met af en toe een zonnetje. Vanavond klaart het op en dan koelt het flink af. Vannacht tot een graad of 3. Morgen zon en 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Je hebt daar 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 let your courage be the sky and say whatever. Why don't you liberate your mind? Let your the sky. All the world's a waiting room, and we're standing in line for the answer to the question. Why slip and change your 106.9 ZFN You think that I can live without your love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 yeah, yeah. Hey, hey.

outcast now running with mascara eyes I see the world as a candy store With a cigarette smile Saying things you can't ignore Like mommy so open your mouth, stick out your tongue. Might as well let go, you can't take back what you've done. So find a new lifestyle, a reason to smile. under the strobe light. Sequence you whisper to me. There's no reason.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 doubt. you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. telling my 喂。 close for comfort. Oh.